over een gestolen fatbike. Allebei de verdachten zijn opgepakt. En dan het weer van Weer Online. Er valt flink wat regen. Vanmiddag eerst ook nog nat, daarna droger... met aan de kust misschien een zonnetje. Het is niet zo koud, 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weten wat je wel of niet moet doen als je start? Meld je aan voor het webinar Start Eigen Bedrijf op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op ben.nl. the weekend Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. just want you to use me. Take me and abuse me. I got no taboos. Make a trade with you. Do anything you want me to. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you. Oh, money talks, money talks. Dirty cash, I want you. rejected. And I'm the I need you, oh. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. I want your money. just like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't got. logo logo。 it on, I'm for me. Oh, yeah. Put in work like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe. I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight up, she take that. Put in overtime on your body tv, zo. Het nieuws, zo. I Je games, zo. En je radio, die klonk zo. Slam gaat terug naar de 90s.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 onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000-bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven Giros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? Hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Waarom ben ik altijd de pineut? Ja, omdat jij heel goed bent met vaatwassers. Ja, jij doet het deze week, want anders dan verraad ik gewoon wie er vermoord wordt in onze serie. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oké, oké, oké. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. NL ziet. Slim bekeken. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxste rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding alle Wapenaar 48 plus kaas. Plakken of stukken met 50% korting. Alle melkuniebrekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combi-korting op groenten. Nu 4 voor maar 5 euro. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. you Doing up green, it's like crazy. Man, don't chase me. Say you won't see me, where you gonna take me? it's Put it, it's a Hey, say love me, you put me Chanel. Hey, say love me, you put me Chanel. Hey, say love me, you put me Chanel. Hey, say love me, you put me Chanel. Hey, say love me, you put me Chanel. Say love me, put me Chanel. Boost your life. Boost your life. Sometimes when love is calling I just try to take it slow. Oh, oh, oh, oh. It's gone the other morning. Like those angels in the snow. Oh, oh, oh, oh. On our way to the bay. Does it by the way the sun shines on your face? Oh Oh, oh, oh. If you say Nieuw. music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Jason Derulo, Sexy for Me. sexy for me. sexy for me. sexy, sexy, sexy. Nieuw. muziek. Regard and Karsten, Higher Love. drama. She got a body and a soul. I don't wanna let her go like I did before. No more drama, no more drama, that's for sure. You feel me, something. narrow, but I'll be hood forever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 blinding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 wanna show you how the world is big and beautiful. Hey, son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And no matter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 Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Nu bij Vibra, dat die vlekkenverwijderaar voor maar 2,99. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Nu bij iWish Opticians een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veelgeprezen hybride technologie, gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar garantie. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen, live your dreams. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Hmm, dat is het gevoel van thuis. Een topdeal bij Mediamarkt rennen. Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Neem de tijd. Voor verse pasta met rivierkreeft, spinazie en tuinbonen in mascarpone saus, Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jona Goldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus. alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANB Nieuws. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Koos Postema is overleden. De radio- en tv-presentator was 93 jaar. Hij was eigenlijk leraar, maar ging naar de FARA... waar hij een groot uur U en klasgenoten presenteerde. Later stapte hij over naar Veronica en RTL. Ook was hij op de radio te horen in Langste Lijn en Radio Tour de France. Koos Postema stierf aan ouderdom. De pas in Oostenrijk, die sinds gistermiddag was afgesloten vanwege lawinegevaar, is weer open. Daardoor zijn de populaire skigebieden Leg en Tours weer bereikbaar. Veel, ook Nederlandse wintersporters, konden er niet in of uit. Oostenrijk waarschuwt nog steeds voor lawines. Er zijn al veel mensen omgekomen. Twee steekpartijen in Brabant gisteravond. Op het terras in Eindhoven ging het mis toen een man iemand met een glas in zijn nek stak. En in Os werd een man in zijn hand gestoken tijdens een ruzie over een gestolen fatbike. Allebei de verdachten zijn opgepakt. En Denemarken heeft gereageerd op het bericht dat president Trump een ziekenhuisschip naar Groenland wil sturen. Dat hebben we helemaal niet nodig, zegt de Deense defensieminister. Trump zei dat hij het schip stuurt om de vele zieke mensen te helpen maar het is onduidelijk wat hij bedoelt. Trump zou Groenland graag willen inlijven. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog bewolkt en nat, maar in de loop van de middag wordt het droger... met aan de kust misschien nog wat zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer zon, maar toch ook nog een paar buien. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel Ronald. 1 minuut voor 12. Een nieuwe House in de pauze komt eraan. Twee uur lang alle genres in een mix. Zometeen. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de bij Duitsland. 9 minuten. En de A58 richting Tilburg. Tussen Bruf eh, over het Wilmina kanaal en Morgen.